Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De nationale politie is bezorgd over de toename van het aantal crystal meth labs in Nederland. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de politie zijn Mexicaanse drugskartels bezig met een opmars in Europa. Nederland zou een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn... vanwege de goede infrastructuur, productiefaciliteiten en het milde strafklimaat. Volgens de recherche werken Nederlandse drugshandelaren samen met Mexicanen... en kopen ze deskundigheid in om ecstasy-labs om te bouwen naar crystal meth-labs. Vandaag worden de coronamaatregelen in enkele Europese landen versoepeld. Zo mogen in Italië de meeste winkels weer open. Hetzelfde geldt voor musea, bibliotheken en kerken. De lockdown in Italië werd tien weken geleden ingesteld. Begin deze maand mochten Italianen al wel weer naar buiten om naasten te bezoeken en te sporten. Ook veel fabrieken en bedrijven konden het werk toen hervatten. In onder meer België en Oostenrijk gaan sommige scholen vandaag open. In België geldt het ook voor kapperszaken en musea. Het lijkt erop dat de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen in ons land op 1 juni kunnen doorgaan. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Het betekent dat terrassen, restaurants, theaters, bioscopen en musea weer beperkt open kunnen. Tot nu toe hield premier Rutte steeds een flinke slag om de arm. Hij zei dat als het aantal besmettingen te snel zou stijgen... de versoepelingen zouden worden afgeblazen. Het definitieve besluit hierover wordt dinsdag genomen. Dan geeft het kabinet s'avonds weer een persconferentie. Bij een militaire vliegshow in de Canadese provincie British Columbia is een vliegtuig gecrashed. Een inzittende kwam daarbij om het leven, een ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Brokstukken van het vliegtuigje kwamen terecht op een huis dat in brand vloog. De show was bedoeld om mensen op te vrolijken vanwege de coronacrisis. Het weer, vandaag een mix van zon en wolken bij 17 tot 23 graden. Dinsdag begint zonnig, later wat bewolking.